4 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Zwaag bij Hoorn woedt een zeer grote brand in een aantal woningen. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord was de brandweer opgeroepen... om een brandende auto onder een carport te blussen. Van daaruit sloeg het vuur over naar naastgelegen woningen. Over slachtoffers is niets bekend. Videobelbedrijf Zoom heeft in het afgelopen kwartaal drie keer zoveel omzet gedraaid als in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse firma zette bijna 1 miljard dollar om en maakte daarbij 227 miljoen dollar winst. Veel bedrijven betalen voor een uitgebreide versie van Zoom... zodat hun werknemers van het huis met elkaar kunnen vergaderen. Zoom verwacht dat het ook na de coronapandemie veel geld zal verdienen aan het thuiswerken. Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de cyberaanval op het Braziliaanse bedrijf JBS, de grootste vleesverwerker van de wereld. Dat heeft JBS laten weten aan de Amerikaanse regering, zei een woordvoerder van het Witte Huis. JBS zei volgens haar dat er los geld is geëist. De Amerikanen hebben contact gezocht met de Russische regering over de kwestie. Door de hekaanval ligt het werk in JBS-slachterijen in verschillende landen sinds maandag stil. Het bedrijf verwacht dat de meeste fabrieken later vandaag weer open kunnen. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 23 migranten verdronken. Dat meldt de lokale afdeling van hulporganisatie De Rode Halve Maan. De Tunesische marine heeft 70 migranten levend uit het water gehaald. De migranten waren onderweg van Libië naar Italië toen hun boot zonk. Over hun leeftijd en land van herkomst is niets bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn meer dan 120 migranten verdronken in de Middellandse Zee bij Tunesië. Door gunstige weersomstandigheden wagen meer mensen de oversteek vanuit Noord-Afrika naar Europa.